Het Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De economie van provincie Groningen is het afgelopen kwartaal met 13% gekrompen. Als de gaswinning niet zou zijn meegenomen in de cijfers... was de economie gelijk gebleven, schrijft het CBS. De afbouw van gaswinning is dus de reden voor de krimp. In de overige provincies bleef de economie redelijk gelijk. Het CBS meldde vorige week dat de economie in het tweede kwartaal van dit jaar... met 0,3% gekrompen is en daarmee zit Nederland in een recessie. Reddingswerkers hebben in Pakistan alle acht mensen gered die vastzaten in een kapotte kabelbaan. Ze hingen sinds gisterochtend op bijna 300 meter hoogte boven een ravijn. Doordat er een kabel was geknapt, kon de gondel geen kant op. Bij de reddingsactie in Pakistan werd een helikopter en een ziplijn gebruikt. Er zaten vooral kinderen in de gondel. Ze gebruiken die kabelbaan om naar school te kunnen in het bergachtige gebied. Ethiopië onderzoekt met Saoedi-Arabië of Saoedische grenswachten migranten uit Ethiopië hebben gedood. Human Rights Watch publiceerde een rapport waarin staat dat migranten uit Ethiopië systematisch worden aangevallen door Saoedische grenswachten aan de grens met Jemen. Honderden of duizenden migranten zouden zijn gedood. Saoedi-Arabië heeft niet gereageerd, maar toen de VN eerder vragen stelde over het doodschieten van Ethiopiërs, ontkende het land alles. Zolang het onderzoek naar de zaak loopt wil Ethiopië niet speculeren. En PSV heeft gelijk gespeeld tegen de Schotse Rangers. Het werd gisteravond 2-2 in Glasgow. De Eindhovenaren kwamen twee keer terug van een achterstand... dankzij het doelpunt van Ibrahim Sangaré en Luc de Jong. Volgende week woensdag staan de clubs weer tegenover elkaar, dan in Eindhoven. De winnaar van dat duel plaatst zich dan voor de Champions League.